Lot Lewin met het NOS Journaal. Farmaceuten gaan samen volgens de Volkskrant nieuwe experimentele kankermedicijnen beschikbaar stellen, zodat die sneller bij patiënten kunnen worden getest. In ruil daarvoor houden de artsen bij hoe de patiënten reageren op de medicijnen. Dat is informatie die voor de farmaceutische industrie van groot commercieel belang kan zijn. Het gaat om medicijnen die al op de markt zijn voor veel voorkomende kankersoorten, maar die mogelijk helpen tegen meer vormen van kanker dan nu bekend is. Bij een massale vechtpartij in een tijdelijke opvang voor minderjarige asielzoekers in Gorle zijn twee mensen aangehouden. Ze liepen allebei steekwonden op en tijdens de vechtpartij en een van hen moest worden behandeld in het ziekenhuis. Zeker twaalf mensen waren betrokken bij de schermutseling, maar de vechtpartij draaide volgens de politie waarschijnlijk om de twee gearresteerde jonge asielzoekers. De aanleiding is nog niet bekend. De politie heeft tien verdachten aangehouden voor de schietpartij in Dordrecht gisteren aan het einde van de middag. Een 38-jarige man uit Dordrecht werd tijdens het bevrijdingsfeest op straat doodgeschoten. De verdachten gingen er vandoor in meerdere auto's. Een van de auto's verloor een bumper met kentekenplaat. En op basis van dat kenteken is de politie de verdachte op het spoor gekomen. Een voormalige vuilnisman uit Los Angeles is door een jury veroordeeld voor de moord op tien vrouwen in de VS. De man pleegde de moorden tussen 1985 en 2007. Hij wordt ook wel de Grim Sleeper genoemd omdat hij zich jaren gedijst hield nadat een slachtoffer een aanval door hem had overleefd. De seriemoordenaar had het gemunt op jonge Afro-Amerikaanse vrouwen, voornamelijk prostituees. Volgende week komt de jury weer bij elkaar om te bepalen of hij de doodstraf krijgt. En dan nog het weer. Vannacht is het vrij helder met een graad of 8. Morgen en in het weekend is het zonnig en wordt het een stuk warmer met maximaal 25 graden.